Waterbalgemoed met het NOS Journaal. Julia Skripal heeft voor het eerst een verklaring afgelegd. De 33-jarige Russische overleefde samen met haar vader ex-spion Sergei in Groot-Brittannië een zenuwgasaanval. Ze zei tegen persbureau Wortes dat ze op termijn weer naar Rusland wil, ook al wordt dat land ervan beschuldigd achter de aanval te zitten. Volgens Skripal is het herstel van haar en haar vader moeizaam en extreem pijnlijk, maar mogen ze blij zijn dat ze nog leven. Het gesprek met Julia Skripal was op een geheime locatie in Londen. De asn bank haalt de aandelen Heineken uit zijn duurzame aandelenfonds. Dat gebeurt vanwege eerdere onthullingen dat promotiemeisjes van de bierbrouwer in Afrika tot seks werden gedwongen bij het binnenhalen van contracten. ASN heeft gesprekken gevoerd met Heineken over de kwestie, maar de bank vindt dat er nu nog te weinig aan wordt gedaan. Het Openbaar Ministerie past zijn digitale systemen aan om te voorkomen dat verdachten onbedoeld vrijkomen. Politiemol Mark M. kwam vrij doordat het OM te laat vroeg om een verlenging van zijn voorlopige hechtenis. De typfout die dat veroorzaakte moet voortaan automatisch door het systeem worden gecorrigeerd. De Amerikaanse president Trump mag critici niet meer blokkeren op zijn Twitter-account. Volgens een rechter in New York is dat in strijd met het recht op vrijheid van meningsuiting. Omdat Trump zijn eigen Twitter-account, @realDonaldTrump, ook gebruikt voor presidentiële mededelingen, zijn alle tweets onderdeel van het publieke debat, waar iedereen op moet kunnen reageren. De zaak werd aangespannen door zeven mensen die door Trump waren geblokkeerd... nadat ze kritiek hadden geleverd op de president. Trump heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. Het weer, in de zuidelijke helft van het land kans op regen en onweersbuien. Vannacht is het droog. Morgen eerst wat zon, later vooral in het midden en zuiden... kans op een stevige onweersbui, met mogelijk ook hagel- en windstoten. Het wordt morgen 23 tot 25 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate.